Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gekeken of de Amsterdamse fietsenfabrikant Van Moof een doorstart kan maken. Daarvoor worden kandidaten gezocht. Het ging al een tijdje slecht met het bedrijf en nu zijn ze failliet. Veel van de verkochte elektrische designfietsen hadden problemen... en dus rijden veel over klanten op kapotte fietsen rond, zegt verslaggever Nick Wouters. Alle klanten die eh, van, van Moof maken zich nu zorgen... want die onderdelen van die fiets, dat was een van de speerpunten. Wij maken die allemaal zelf, zeiden ze bij Van Moof. Die kun je niet bij een andere fabriek bestellen. Ja, nu het bedrijf failliet is, zijn die onderdelen er dan nog? Nou, het antwoord is eh, voorlopig nee. Je kan je fiets niet meer laten maken. Onderhoudsbedrijf QuickFit zei vorige week nog dat zij de fiets fietsen wel konden repareren... maar ook zij zijn door de onderdelen heen. Bij een schietpartij in Nieuw-Vennep is vannacht iemand zwaar gewond geraakt. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Honderden meters verderop crashte een auto bij een brug... Wellicht werd die door de schutter als vluchtauto gebruikt. niet alle Vierdaagse lopers zijn blij met het nieuwste plannetje van de organisatie. Dit jaar rijdt er voor het eerst een safety car voorop om te voorkomen dat de snelste wandelaars een kruising oplopen die nog niet is afgezet. Dat valt bij deze man niet echt lekker. Veiligheid. Nou, ik zorg voor mijn eigen veiligheid, want ik loop op mijn eigen risico. Ja staat ook in de reglementen, dat je gewoon over je eigen veiligheid loopt. Ik het veel te kinderachtig allemaal. Ze zouden het parcours controleren, niet de mensen. Hadden ze dat gezegd op het journaal, dan waren ze eerlijk. Maar dat zijn ze niet. Dat Het zijn een stelletje leugenaars. Toch kan hij maar beter wel achter die safety car blijven. Mensen die er langs lopen worden namelijk gedisqualificeerd. En dan het WK voetbal voor vrouwen. Het Australische vrouwenelftal was vier jaar geleden het eerste ter wereld... dat evenveel betaald kreeg als het mannenelftal. Later volgden andere landen zoals Nederland. Maar de Matilda's, zoals de Australische voetbalvrouwen worden genoemd... willen dat ook het prijzengeld gelijk wordt, vertelt correspondent Meike Weijers. Ja, tijdens dit WK krijgen eh, de vrouwen slechts een kwart van het prijzengeld... in vergelijking met de mannen tijdens het WK in Qatar. Eh, dus de Matilda's hebben nu ook de FIFA opgeroepen via een videoboodschap... om het prijzengeld te verhogen en gelijk te trekken met de mannen. De FIFA zegt die oproep serieus te nemen. De Australische voetbalvrouwen zijn trouwens een mogelijk pittige tegenstander voor onze oranje vrouwen. Ze speelden de afgelopen jaren heel goed en hopen in eigen land wereldkampioen te worden.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 Door een ongeluk heeft het verkeer op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... meer dan een uur op tussen Hilversum Noord en Muiden. Bij Muiden zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Utrecht over de A27, de A12 en de A2.